12 uur. Ron van Kam met het CNRS Journaal. Er is geen sprake van een doofpot bij het ministerie van Veiligheid en Justitie... maar wel van een gebrek aan regie. Dat is de belangrijkste conclusie van de commissie Oosting... die onderzoek deed naar het zoeken van de teverdeelbonnetjes oud Opstelten en oud-staatssecretaris Teven hielden lang vol dat het bonnetje van de overeenkomst met crimineel Kees H. onvindbaar was. Volgens de commissie is er veel misgegaan bij het zoeken van het bonnetje, maar heeft de ambtelijke top van het ministerie niet doelbewust besloten om de zoektocht te staken. Minister van de Steur reageert vanmiddag op de conclusies van de commissie. Het Amphia ziekenhuis in Breda in Oosterhout staat onder verscherpt toezicht. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg is de patiëntveiligheid niet goed geregeld. Tijdens onaangekondigde controles bleek dat medicijnen waar bepaalde risico's aan kleven niet veilig genoeg waren klaargemaakt en toegediend. Het Amphia ziekenhuis had beterschap beloofd, maar er kwam volgens inspectie weinig van terecht. Rusland gaat de veroordeelde Oekraïense piloot Natja Savchenko ruilen voor twee Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. Dat melden Russische media. De Oekraïense president Poroshenko reist zelf naar de Zuid-Russische stad Rostov van de Don, waar de gevangenenruil later vandaag zou plaatsvinden. Het was al enige tijd duidelijk dat de twee landen in gesprek waren over de uitruil van de drie gevangenen. De overdracht is nog niet van officiële kant bevestigd. Mensen die weigeren om hun vingerafdruk af te geven krijgen definitief geen paspoort. Ze kunnen alleen nog maar een identiteitskaart krijgen. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State. De burgemeesters van Amsterdam, Den Haag, Nutte en Maastricht hadden een paspoort geweigerd aan mensen die vanwege hun privacy geen vingerafdruk af wilden geven. De Raad van State heeft ze nu gelijk gegeven. Het weer, het is bewolkt, maar blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag wordt het 15 graden op de Wallen tot plaatselijk 19 in Limburg. Morgen wordt het op een paar graden warmer dan vandaag...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 Grote zware zaag mee en zo nat. En nat, ook nog, nat, Ook nog nat geregend. heeft ze er eentje de week staan doorzagen. Ja, dat hè? Raar hoor. Als ze mij nou even belt. Het zweet loopt langs mijn rug. Ja, ik, ik denk het. ik, ik denk wat ziek lopen, maar dat... Eh, ja, ja. Zo, nou oké, de kop is er weer af. We zijn er weer. Eh, dit is CFM, dit is Zandvoort Lunch. En eh, we hebben natuurlijk weer eh, een prijs vandaag, hè? Ja, Ik zag het mooie op prijs. Dat is niet te geloven met, jou. Mijn hele Facebook loopt vol. <laughs> Blijf gewoon doorgaan. <laughs> En we zijn hard op weg naar de 500 likes, hè? Dat ja, ook nog een keer. We dat is meegenomen, zeker. Ja, we zijn al hard op weg naar de 500 likes. Dus dat is ook alweer even spannend natuurlijk. Ja. Gaat dat lukken, denk je? Tuurlijk. Oké. Okay. Ja, gaat wel lukken hoor. Twee, drie weken geleden zeiden we dat we nog hard op weg waren naar de 400. Daar zijn we nu dik overheen. <laughs> Zitten we op? 418 geloof ik. Ja. Nou, dus nog maar 72 te gaan. Uh, eh. Zo is 82. Eh, wel, wel blijven rekenen, Jans. We gaan achteruit tellen. Ja, 82 nog te gaan. Dus zorg gewoon dat we uh, dat we het halen, die 500. Ja, lijkt me leuk. Goed, nou, oké. Eh, voor mij weer een marathon vandaag. Ik moet straks helemaal alleen doen. Ja, mijn meisje per tegenwoordig werk op woensdag. Ja, dan kan het niet meer. Maar het maakt niet uit. Gelukkig waren ze van de vinyl 50 zo... Eh, keurig om eh, de lijst alvast online te zetten. Zodat ik het allemaal klaar heb staan. Dus eh, het scheelt alweer een heleboel werk straks. Allemaal makkelijk. Straks in de vinyljaren natuurlijk hè, twee lekkere albums. Thriller van Michael Jackson en eh, Cosmos Factory van Creedence. Ja. Dat is nou. ouwe. Hè? Dat is nou. ouwe. Ja, wel een lekkere. Ja, zeker. wel een lekkere. Eh, ineens eh, realiseer ik mij dat ik in al die 6,5 jaar of uh, eh, 6 jaar dat ik die vinyljaren niet doe, nog nooit een album van Creedence erin gehad heb gelopen. Schande. Nou, nu dus wel. <laughs> Beter een halve gekeerd dan ten hele gedwaald was het toch? Ja, zoiets. Ja, zoiets. <laughs> ik kom nog uit de tijd dat we nog spreekwoorden leren. Ja. Ja, leren ze tegenwoordig ook niet meer. Maar eh, de, de, ik kom nog uit de tijd dat we dat nog leerden. Ja. Maar goed, eh, we gaan gewoon lekker plaatjes draaien. En eh, ik had er één klaargezet. Die is ineens weg. wat is die nou? Oh, nou, die staat in de geschiedenis. Nou, die komt dan later nog wel een keer aan bod. Ik heb vandaag eh, ook weer een mooie 3 in 1 natuurlijk. Weer een vent die jarig is vandaag, die 58 wordt. Dus, eh, dus eh, daar gaan we straks een prachtige 3 in 1 van draaien. Zo zijn we. Als we weten dat het iemands verjaardag is, draaien we gewoon een 3 in 1 van hem. Zo is het ook nog. En je moet je even overgeven, Ingrid, aan het ritme. Oh, lekker. Ja. <laughs> Brinsley Schwartz. Surrender to the Rhythm. Schwartz. Een eh, liedje dat heet eh, Surrender to the Rhythm. Oftewel, geef je over aan het ritme. Nou, dat is goed. Eh, van het volgende nummer hebben de Volendamse Cats ooit een, een cover gemaakt. Maar dit is denk ik het origineel. En hij is wel mooi. Het is Kevin Johnson. Rock and roll I gave you the best years of my life. I can still remember when I bought my first guitar. Remember just how good the feeling was. Put it proudly in my car. And my family listened 50 times to my two song repertoire. And I told my mom her only son was gonna be a star. Bought all the Beatle records, sounded just like Paul. Bought all the old Chuck Berry 78's and all. And I sat by my record player, playing every note they played. And I watched them all on TV, making every move they made. Rock and roll, I gave you all the best year of my life. All the dreamy, sunny Sundays, all the moonlit summer nights. I was so busy in the back. Writing love songs to you while you were changing your direction. Never even knew that I was always just one step behind you. Sixty-six seemed like the year I was really going somewhere. We were living in San Francisco with flowers in her hair, singing songs of kindness so the world would understand that the guys and me were something more than just another band. And then 69 in LA came around so soon, we were really making headway and writing lots of tunes that we must have played the wildest stuff we had ever. The way the crowds cried out for us when thought we had it made. Rock and roll again, all the best years of my life. All the crazy, lazy young days, all the magic moonlit nights. I was so busy on the road, singing love songs to you while you were changing your direction. Never even knew, but I was always one step behind you. Do do do. do. 71 in Soho. When I saw Suzanne, I was trying to go solo with someone else's band. And she came up to me, later, took her by the hand. And I told her all my troubles, and she seemed to understand. And she followed me through London, through a hundred hotel rooms, through a hundred record companies who didn't like my tune followed me when finally I sold my old guitar. And she tried to help me understand I'd never be a star. Rock and roll, I gave you all the best year of my life. All the sunny Sunday. one step behind you. Rock and roll again. Ja, de Volendamse Cats maakten een, uh, ooit een cover van eh, dit nummer. Een prachtige cover overigens. Dit is Kevin Johnson. Rock and roll, I gave you the best years of my life. En geloof me, dat eh, is een hard leven. Heel veel mensen die kijken daar gewoon wel eens tegenaan. Zo van, ah, nou, ik verliet heel veel jonge rock'n'rollers, eh, of tenminste popmuzikanten, of hoe je het dan ook noemen wil, toch eh, op vrij jonge leeftijd aan een eentje gekomen. Denk maar eens aan de club van 27. Hè? Het zijn er aardig wat hoor, als je dat zo eens even eh, bekijkt. En het jongste slachtoffer was natuurlijk Amy Winehouse. En eh, nou ja, er zitten illustere namen in. Denk maar eens aan Brian Jones. Denk maar eens aan eh, Jim Morrison. Denk maar eens aan Jimi Hendrix. En eh, nou ja, zo zijn er nog velen te noemen. Die het harde leven van de rock'n'roll met de dood moesten bekopen. Ja, zo is dat. Eh, maar iemand die dat eh, eh, niet gebeurd is op 27-jarige leeftijd... en nog steeds actief is... is de meneer van wie wij de volgende 3-in-1 gaan draaien. Omdat hij vandaag jarig is en vandaag 58 jaar wordt. Dus dat is reden voor een feestje. Dus vandaar deze 3-in-1. in 1 En dan heb ik het natuurlijk over Paul Weller. such a flame Love. dan de jarige Job, om het zo maar eens even te zeggen. de jarige Job, vandaag is hij 58 eh, geworden. Eh, en eh, dat is interessant. Dat is natuurlijk interessant. Ja, het kraakt die stoel zeg, niet geloven. Omdat het dik erop zit. Ehm, goed, Paul Weller dus. En Paul Weller werd geboren als John William Weller. En zijn artiestennaam is dus Paul Weller. Uh, is geboren in Woking in Surrey in, op 25 mei, ja dat is vandaag, 1958. Eh, dan leert een rekensommetje dat je dan 58 bent. Ja. Ehm, Paul Weller was een hele bekende jongen. Hij is actief geweest vanaf 1977 tot en met 1989. En daarna vanaf 1991 tot heden. Bands waar hij ingezeten heeft waren The Jam, The The Style Council, de Smoking Mojo filters en Ocean, eh, Ocean Color Scene. Dat waren de bands. Daar is hij dan in 1989 mee gestopt. En vanaf vanafdien heeft hij eh, een solo carrière opgesteld. En wordt over het algemeen nog steeds gezien als een van de meest invloedrijke Britse popmuzikanten. Paul Weller dus. U hoorde achtereenvolgens van hem. Eh, Pick It Up, dat is zijn nieuwste release, nieuwste single. Eh, of in ieder geval zijn nieuwste release. Daarna natuurlijk zijn, denk ik, allerbekendste werk You Do Something To Me. Dat mij altijd weer eh, doet herinneren aan mijn grote vriend Jacques Kloes. Die dit nummer ook op onvervolgbare wijze kon zingen. Paul Weller dus en eh, You Do Something To Me. En als laatste hoort u The Changing Man. Paul Weller, vandaag 58. En vandaar dat wij de 3 in 1 vandaag maar eens aan hem eh, gewijd hebben. Nou, dat is toch leuk? Ja, dat is leuk. Is dat leuk? Ja, dat is leuk. Goed, we gaan eh, zo langzamerhand... het is, even kijken op het klokje. Ja, het is 1 minuut over half 1 alweer dat betekent natuurlijk dat wij razendsnel moeten overschakelen Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ingrid Bol. Goedemiddag luisteraars. Een man is gisteravond rond 8 uur voor het Palace Hotel aan de burgemeester van Venemaplein ernstig gewond geraakt na een val met zijn fiets. Naast twee ambulances werd ook een traumateam uit Amsterdam opgeroepen om assistentie te verlenen. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gestabiliseerd. Een traumaarts heeft vervolgens medische assistentie verleend. Het slachtoffer is naar de eerste zorg met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De fiets van het slachtoffer is door agenten met een busje meegenomen. Het is onduidelijk hoe de man precies te val gekomen is... omdat niemand het voorval heeft gezien. Gisteravond zijn bij een ongeluk op de Kweekduinweg in Overveen... twee wielrenners gewond geraakt. Een auto wilde uit een parkeervak de weg oprijden... en toen botste hij op de twee wielrenners, die in een groepje reden. Na het ongeluk ontstond volgens getuigen een korte woordenwisseling... tussen de automobilist en de groep wielrenners. Daarna is de man in de auto weggereden. De twee wielrenners zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft van een aantal mensen een getuigenverklaring opgenomen... en zal een onderzoek instellen om de bestuurder van de auto te achterhalen. Zet uw barbecue na gebruik achter slot en grendel. Dit is een tip van wijkagent Robin Hogevorst van de politie Kust. Net als de fiets is de barbecue in trek bij dieven. Met name de duurdere merken zijn gewild als de Big Green Egg... Er zijn dieven actief in Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. En de wijkagent heeft ook een bericht geplaatst op Twitter. Dan gaan we naar de agenda, Ruud. Gaat snel, hè? Ja, is goed. <laughs> Zaterdag 28 en zondag 29 mei zijn de Benelux Open Races op het circuitpark Zandvoort. Dit is een clubrace met een hoofdrol voor de pittige Volkswagen Kevers uit de VW Fun Cup. Daarnaast zijn er ook andere series uit de Benelux. De toegang is gratis en parkeren kost 10 euro per auto. Zondag 29 mei is er een mega voorjaarsmarkt in het centrum van Zandvoort. Meer dan 300 kraampjes staan opgesteld in het dorp... en ook bijna alle winkeliers doen aan deze jaarmarkt mee... Er zijn ongekende acties en extreme kortingen. De markt begint om 10 uur en eindigt om 6 uur. Ook op zondag 29 mei om 12 uur is er weer een 10.000 stappenloop. Deze wandelingen worden begeleid door Sportservice Heemstede Zandvoort. Om gezond te leven zou iedere volwassene dagelijks 10.000 stappen moeten zetten. Een mens komt aan gemiddeld 6.000 stappen per dag. De wandelingen zijn bedoeld voor mensen die meer willen bewegen en is geschikt voor iedereen... De deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Het startpunt is vrijwel altijd bij Cafetaria Anytime de Oude Halt aan de Vondellaan in Zandvoort. Ook zondag 29 mei in het cafégedeelte van strandpaviljoen Talassa nummer 18 in Zandvoort is een Boogie Woogie spektakel. Pianist Martijn Schok heeft de beschikking over een van de meest swingende bands binnen de internationale jazz, boogie en blues scene. De band bestaat uit deze, op deze zondagmiddag uit Martijn Schok achter de piano... vocaliste Greta Holtrop, Rinus Groeneveld tenorsaxofoon... Hans Ruigrok op basgitaar en Menno Venendaal op drums. Zangeres Greta Holtrop vormt met haar zangkwaliteiten... en schitterende podiumuitstraling de perfecte vocale aanvulling...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 Vanavond en de komende nacht blijft het droog en de temperatuur daarna een graad of 8. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, maar tegen de avond is er lokaal kans op een regen- of onweersbui. Er waait een noordoostenwind en de temperatuur ligt rond de 19 graden. Dit was het weerbericht. was altijd mijn vriend. Ik jong mijn eigen poen verdiend. Ging voor niets of niemand uit de weg. Sprak de straattaal, eerlijk en oprecht. En verlegde mijn grenzen met vrienden en vrouwen. Ja. Sloeg soms door en dan was ik niet meer te houden was van de rigel. Roken, drinken, vechten, stelen. Het kon me allemaal echt niks meer schelen. in de kroeg. Van s'avonds laat tot morgens vroeg. Toch bleef je mij als maar Vroeg keer op keer, toe verander nou. Oh, wat heb ik jou verdriet gedaan en pijn. Maar nu zal ik er altijd voor je zijn was tuig van de regel. Roken, drinken, vechten, stelen. Het kon me allemaal echt niks meer schelen. Tuig nou, nou, nou, nou, Ingrid toch. Lekker nummertje vind ik Jongen, jonge zeg. <laughs> Jee. Echt een meeschreeuwen. Dat is nou het laatste wat ik van jou verwacht had. Dit. <laughs> Tuig van de riggel. <laughs> Tuig van de riggel. Zit ze nog aan volle borsten omstreken mee te zingen ook. Dus ik geloof. ja, Danny de Munk hè. Ja. Maar hoe kom je op dit nummer? Ja. gewoon, je had zien om te blaren. Ja, inderdaad. Oh, eh, eigenlijk had ik een heel ander nummer in mijn gedachten. Maar die heeft eh, Dolly al weggekaapt voor mijn neus oh, maandag. Oh, welke was dat dan? Um, moet ik even nadenken hoor. Dat was eh, Child in Time. Oh. Van die Purple. Zo? Ja. Zo? En als tweede nummer had ik een nummer van I Wish van Stevie Wonder. Ja. En toevallig had zij ook als tweede nummer een nummer van Stevie Wonder dolly, het is vreselijk met die dolly. Hè? Die Dolle pikt dolly, alles voor je neus. dat <laughs> is ontzettend. Dus ik dacht vandaag op de Nederlandse Tour. Ik vraag me af, zouden ze hem helemaal gedraaid hebben, Child in Time? Ja, wel. Een hele ja, lange versie? Ja, de helemaal tot de end? Yes. Jee, nou dat doet bijna geen nee, radiostation. goed hè? Dat doet bijna niemand. Gewoon hem helemaal. Bij, zelfs bij een als Aero Classic Rock wordt hij halverwege afgebroken. Ja, hij is lang inderdaad. Ja, ja. maar nou ja, je moet hem wel helemaal tot end horen. ja, vind ik ook. Ja, ja, vind ik wel. Dus een nummer wat je hoort, dat mag je nooit halverwege afbreken. Goed, Danny de Munk dus en eh, tuig van de eh, regal. We gaan door. Dit is Mr. Props, zijn nieuwe. heet Fire as Mass. Woehoe! me, cause attitude cold. Can be classy or trashy, no way to be both. Either one or the other, are you copper? Mr. Props. Dat zijn nieuwe single, Fine As Mess. Ik zei fire net, hè? Hmm, nou, het is fijn. Ja, en Fine As Mass. Ik weet niet hoe ik dat eh, letterlijk moet vertalen, maar... Uh, uh, rotzooi in je kont of zo? <laughs> Zoiets. <laughs> Je kan tegenwoordig overal platen over maken. Ah. <laughs> Fine ass mass. Oftewel, het is een fijne uh, uh, rotzooi. <laughs> in je kont. Ja, fijne klerenzooi in je kont. Vroeger zeiden we dat het Tramalanto tramalanto die Hè? ja. ja. <laughs> maar, ja. Nou, oké, het zal. Ehm, ging doen. Oh ja. ja, dit blijf ik toch maar weer even draaien. Ik vind dit toch zo'n lekkere plaat, jongens. Dit is zo'n heerlijke plaat. als hij het doet. Uh, hij geeft weer eens een foutmelding. Ja, dat hebben we tegenwoordig wel vaker hier. Ik weet niet wat dat is hoor. Nou ja, het lost het weer op. Dan gaan we gewoon naar de volgende. Ja, jammer voor Jolien. Maar uh, je niet wil, dan wil je me niet. Het is de Florida Georgia Line. and the winter came and the sky fall to only bring the rain. I sat in darkness. all broken hearted. I couldn't find a day I didn't feel alone. I never meant to cry, started losing hope, but somehow, baby, you broke through and saved me. Or an ain't darkest nights. You're the riverbank where I was baptized, cleansed from the demons that were killing my freedom. Let me lay it down, give me to you, get you singing, babe. Hallelujah. We'll be touching, we'll be touching heaven. You're an angel Georgia Line was dit. Een prachtige nieuwe single. En dat liedje dat heette dus ook uh, Holly. Prachtig mooi. We gaan even helemaal terug in de tijd. En eh, dat doen we meestal zo. Hè? Eh. Op ZFM wordt iedere ouwe ouwe platina. Dave Davies. Tijdelijk was hij weg uit de Kings. En toen maakte hij een solo singeltje. En dit is de stereo versie. <laughs> Tijdelijk was hij even weg uit de Kings. En eh, toen maakte hij een solo plaatje. En dat heette dus eh, Death of a Clown.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 And I could easily understand how you could easily take my man, but you don't. Jolie. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolie. natuurlijk, dat weten we allemaal. Maar eh, ik blijf dit toch een te gekke versie vinden. Bos de Hos en uh, de Common Linnet. Nou, wie Bos de Hos is, dat weet ik niet hoor. Vroeger wist ik wel Hos. U was in de, in de Bonanza. Ja, ja Hos. Die grote, die dikke, dat weten we nog wel. Goed, eh, we gaan eventjes naar... Ehm, Catfish and the Bottleman. En dat doen we, dat heet Seven. Larry caught a lot of smoking. I wanna lose a couple days. We probably never struggle coping, but I never want to. Promise again that I will call her. Forget the time, cause I'm seven hours behind. It's probably good I didn't call her. But he always wants to. never get time. Cause I don't think things through. Larry called a load of smoking. I wanna disappear for days. You probably never spoke of sleeping, but i never want to. Promise again that I will call her. Forget the time, cause I'm seven hours behind.